the sun in my life. It is dead, it is dead. Where is the light that would play in my streets? And where are the friends I could meet? I could meet. and the specks of the girls on my mind. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life, it is dead, it is dead. the sticks and the sticks. girl that I love. She is gone, she is gone. All of my life I call yesterday the spicks and the spits. Was het niet een van de eerste grote hits van de Bee Gees? Dacht het wel, hè? Ja, de Spiks en Specs nog in ouderwets mono. Zeg, ehm, welkom bij het tweede gedeelte van de show. tweede gedeelte van de zondagmorgen van Go FM. Wij gaan hier gewoon lekker met eh, de, de, koffie door. En eh, we hebben nog een halve schaal uh, Inclusief li liqueur. Nou, je hoort het al. De liqueur gaat werken. <laughs> En ik hoop dat ik aan het einde van de show nog een beetje redelijk uit mijn woorden kom. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. In deze show, tweede gedeelte, toch geweldige muziek van onder andere Lou Rawls. En straks, over een half uurtje, 25 minuten ongeveer, een reportage van Jeroen van Gent. Wat erin zit, dat hoor je straks, dus blijf lekker luisteren, blijf bij me, blijf bij Go.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 Dus wil ik. Zeggen mijn collega's hier, wat draai je nu weer? <laughs> Ja, zeg ik. Hé, hey, afwisseling jongens. Toch ook gewoon een gezellig lied, laten we eerlijk zijn. En een best wel aardige tekst. Zijn het je ogen? Is het je lach? Is het je stem? Nou ja, waar word je nu eigenlijk verliefd op, toch? Nou, dat is de diepere betekenis natuurlijk van dit toch wel gezellige nummer van Coach Alberts op deze zondagmorgen bij GoFM. En verder Lou Rolls and You'll Never Find Another Love Like Mine. Straks in de reportage van Jeroen van Gent wordt aan de mensen op straat gevraagd. Ja, wat is voor u gezellig? En eh, heeft u het nog wel gezellig? En waarom dan wel? En wat is gezelligheid voor u? U hoort het straks allemaal over ongeveer een kwartier hier bij GoFam. I will understand someday, one day, you will understand. want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny. I want loads of clothes and fuck loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take zit hier een beetje mee te zingen. Gezellig hè, zondagmorgen. Het is goed dat we de microfoon niet hebben openstaan, want dan zou je heel hard naar je radio lopen om hem eh, uit te zetten, want eh, dat is niet te doen hier. Lily Allen een van haar allermooiste. En Paul McCartney natuurlijk met Hope of Deliverance hier in de show bij GoFam. Het ocht is alweer zo'n uh, eh, 10 minuten voor half 12. Wat schiet de tijd op op deze zondagmorgen? Een natte zondagmorgen. Het is even niet anders. Het wordt een graad of tien Blijft een graad of tien de hele dag. En eh, de wind komt uit het zuiden en eh, is windkracht 4. En zonkracht, hé, hey, dat staat er niet bij. <laughs> ja, vind je het gek? said you'd never leave. said she loved me, she said she'd never leave me. True love will never die. We're so doggone happy just being around together, man. This little girl is fine. Ah, this little girl. for life is when you're in the world. I'm doing beautiful. How wonderful it is when you're in the world. world. song, I'm gonna write it. Try it. Een van de vele hits van Billy Paul, Young Your Song uit 1975. Hier bij eh, de zondagmorgen van GoFM. Ja, lekker hè? Ja, daar word je toch hartstikke vrolijk van. En daarom draait hier natuurlijk. Tijd voor de, ja, reportage van Jeroen van Gent. Ik moet hem even opzoeken, want ik had hier net een tekst in eh, mijn vizier, maar die was even weg. De feestdagen voorbij, het nieuwe jaar in en alweer februari, jawel. Halverwege februari kan het dan toch nog gezellig zijn, ondanks een koude wind en eh, buien. Juist omdat het zonnetje doorbrak, toch maar eens even vragen op straat. Want van de week was het even zonnig en ja, toen ging die weer hoor. De straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan u, wat betekent gezelligheid voor u? Hier zijn uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u soms wat vragen voor de radio heel kort? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende. Geen, geen, eh, geen politiek, geen politiek, geen ellende. Mag ik dat proberen bij u zo even? Ja hoor. Wat betekent gezelligheid voor u? Ja, alles. Het hele, dat is het hele leven. Ik bedoel, eh, ja. U gaat me toch niet vertellen dat het hele leven gezellig is voor u? Nee, nee, vooral in deze <laughs> tijd niet. nee, niet, nee, nee, niet in deze tijd, nee. Wat betekent gezelligheid? Dat is een moeilijke vraag. Gewoon gezellig, ja ik weet het niet, s'avonds krantje lezen, eh, wat naar de tv kijken, gezellig praten met je vrouw. Ja, nou, eh, juist. Het hoeven geen speciale dingen te zijn. Nee, helemaal niet. Als ik het zo erbij. Nee, helemaal niet. Dat, daar hoef je niet moeilijk voor te doen? Nee, <laughs> helemaal niet. het eh, gewoon, gewoon gezellig. Samen zijn, gezellig borrelen, gezellig dineren met vrienden, familie, dat. Ja, dat is al een heel eind. Dat is een heel eind. Dat, dat, komt er heel snel uit, rolde ook. Ja, Kunt u nog meer gezellige dingen verzinnen? Ja, dat eh, heeft, heeft u nog een momentje, ja, zou ik zeggen. Ja, ja, noemt u maar, noemt u maar. Gezellige dingen. Eh, eh, bordspelletjes of wat dan ook, ja. Spelletjes, sporten, gezellige dingen doen met familie buiten in de natuur. nou ja, dat soort zaken. Het is zo'n typisch Nederlands gezelligheid. Gezelligheid kent geen tijd. Klopt. <laughs> Maar is dat tips Nederlands? Ja, dan wordt het wel laat, weet je wel, dat soort dingen. Ja. Of naar een gezellig restaurantje waar het niet te duur is en waar je nog gezellig kan zijn. Ja, dat... Eh, en niet, weet ik veel, eh, duur eten of zo? nee, dat, eh, dat is niet gezellig. Dat is niet gezellig? <laughs> nee, kost wel geld. <laughs> Uit eten gaan? Ja. Dat is wel iets wat u doet? Ja, graag ja. ja? restaurant of gewoon Argentijn of van alles. Met elkaar? Met elkaar. Met een groep of zo? Of samen met mijn man of met eh, vrienden of met familie. Gezellige, gezellige kroeg. Gezellig. Gezellig. <laughs> Ja, met familie, eh, allerlei dingetjes, uitjes, eh, verjaardagen, eten, met kleinkinderen. Ja. dat soort dingen. Bij u is het automatisch vanzelf gezellig? Ja, automatisch. Ja. Maar hoe doet u dat? Ja, niet boos zijn, gewoon gezellig. Dat is een goeie. Niet, niet, boos worden, eh, nee. Ja. Dat is een goeie. Ja. Niet, eh, laten we zeggen, niet irriteren aan dingen. Nee. Ontspannen. Nee hoor. Dat gewoon, is... gewoon doorgaan. Je bent nou wel alleen, maar eh, als we samen zijn is het altijd gezellig. Hoe doet u dat? Ja. Wat is daar de truc van? <laughs> van, van? Van begin af aan, zo gaat al eigenlijk. Ja. Ging automatisch. Eigenlijk niks bijzonders misschien. Niks bijzonders, nee. Eh, Natuurlijk zijn er wel eens ruzies, maar dan praat je uit, klaar. En uiteindelijk komt iedereen toch weer bij elkaar. En wat wordt er dan gedaan? Spelletjes? Samen eten? Samen eten vaak. En toen de kleinkinderen nog klein was, eh, ook veel met de kleinkinderen weg. Ja, die worden nou ook <laughs> groot natuurlijk. Ja, die zie je dan niet meer? <laughs> Ja, nou, ik, eh, nee, eh, op dat gebied ben ik gelukkig komen. Ze komen geregeld. Gelukkig? Ja. Toch dus, wel. En uh, ze blijven af en toe slapen, dus eh, ik heb niks te klaar op dat gebied. Dat is echt gezellig. Ja, inderdaad. ja, inderdaad. Dus, uh... Gezelligheid. Gezelligheid. Kijk, gezellig met familie wat eten en drinken. Ja. En gezellig kletsen. Carnaval? Ja, ben ik er niet van. <laughs> nee, want ik denk, zal toch nog even vragen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. ik snap, dat, dus, ik snap dat de zuidenburen dat helemaal geweldig vinden, maar dat is niet aan ons. Dat is te gezellig. Nee, nee. <laughs> gezellig masje nemen. Een wat nemen? En een gezellig marktje nemen. Een marktje nemen, ja. We staan op de markt. Het is een beetje een, een, eh, het havenhoofd hier in Baandrecht. Wat vindt u van de markt? gezellig. Weinig. alleen weinig alleen kramen. weinig kramen. Ja. Je moet er meer, veel meer kramen bij komen. Maar ja, hoe krijgen we die, hoe krijgen we die hier eh, <laughs> binnen? Welke kramen mist u? Nou, dus, ik, als, ik zo, als ik zo rond te kijk, eh, kleding zie je ook niet. Eh, een beetje gezelligheid, een beetje ja. Eh, ja. Als we het over de vraag hebben, is het dat wel gezelliger dan? Ja, ja, ja. Wat betekent gezelligheid voor u? Dit. Dit, hè? Ja, dat dacht ik al. Sussen, dus eh, ah. lekker op pad. Vrije nou. dag een klein beetje vissen. Het is februari. Wordt er dan ook nog uitgegaan en eten? ik loop wel. Ik wel u, staat, staat, in de rij voor de viskraam. dus je moet goed op uw beurt letten. Het is een populaire viskraam blijkbaar. Maar, maar, u eet nu een visje, maar u gaat ook wel gezellig met mensen eten. Ja, absoluut. Buiten de deur en thuis uh, uiteraard ook. goedemiddag. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Heel even. Ik mag proberen, maar... Ja, kan dat? Ehm, wat betekent gezelligheid voor u? Wat betekent voor mij gezelligheid. Naar ze tussen de mensen zitten. En dan gezellig eh, praten, koffiedrietje of eh, kaarten of... Eh, nou. We staan op de markt. Vindt u dat ook gezellig? Maar de markt is ook gezellig. Ja, het, is, het is maar een klein marktje. Maar... Hier een klein marktje, maar zie je andere mensen lopen. Nou ja, allemaal... Uh... U, komt u wel bekenden tegen je dan? Soms. Niet, zo vaak. Is het een handige markt voor, voor spullen om te kopen? Ja, wel is niet groot markt, maar ja, dat eh, is eh, redelijk goed. Ja, toch? Wat koopt u zoal? Ja, mag ik even stiekem vragen? Wat koopt u zo? Ik heb eh, vis gekocht, chibilietjes. Oh ja, nou, dat ruik ik tijd de tijd, ja. Ja, is een goede chibilietjes. Dus lekker? Ja, is lekker. Oké. Is, is die warm? Gaat u, gaat u naar huis om het op te eten? Of u nou, dat... Ik, oh. ga ik gelijk of eten. <laughs> ga ik u niet langer op. Dank u wel. Dus dank, <laughs> U staat bij de verse noten en zuidvruchten op, op de kraam hier. Ja dit is gezellig dus? Ja, zeker. Heel erg gezellig. Vrije dag en dan eh, lekker eh, een beetje shoppen. Een beetje shoppen? Ja. Is de markt speciaal gepland dan? Ja, zeker. Voor mij wel in ieder geval wel, voor de groentekraam. Ja, voor mij niet in het bijzonder. Maar eh, ja, wij zijn eventjes samen. We gaan zometeen nog eventjes ergens anders naartoe. Dus ja, even een paar uurtjes met elkaar. Speciaal met z'n tweeën bij elkaar? Ja, precies. Klopt. <laughs> precies. Klopt. U, u, antwoordt tegelijkertijd Ja, ja. ja, dat is ook zo. <laughs> morgen met Alfred Blokhuizen. down die manier niet zo vaak hoort op de radio op een of andere manier. Ik weet niet waarom. Het is wel lekker gezellig. Laid back. Kun je lekker bij achteroverleunen natuurlijk. En Baker Man. En ervoor hoorde je Amazulu, ook heel gezellig uit de jaren 80. Je hoorde Excitable natuurlijk. Och, wat schiet de tijd op. Jongens, de zondagochtend zit er alweer bijna op. En de ja <laughs> jawel, op een haar na allemaal weg. Toch praten we nog een beetje normaal eh, Nederlands. En mijn collega's natuurlijk heel goed Zeeuws Vlaams. Daar heb ik zelf niet zo last van, dat ben ik een beetje verleerd. Maar dat is dus even niet anders. hey, kennen we deze deun? Stumbling In, jazeker. Maar hier is een nieuwe versie van Zero. Kom je net bij de show? Welkom. I'm a loser just wasting my time. I can't make a dime. In the eyes of the world, being born was my first big mistake. hero, a giant, a man who's as tall as can be. nothing kind of a guy who just live and die. In the eyes of the crowd, I'm another poor Joe on the street. 亲爱 ooit was hij de ideale schoonzoon. Ach, het waren er vele in die uh, jaren. Jawel, Jim Pitney. Looking Through the Eyes of Love op deze zondagmorgen. En eh, Cyril. Jawel, en Stumbling In. Ja, een remake van zo'n nummer. Ja, en eigenlijk best wel gezellig. En zo zie je weer dat oude muziek nog natuurlijk hartstikke bij de tijd is. Hier zo hoor je ze dan ook opnieuw bij GoFM. Ja, wanneer dat gaat gebeuren met deze van eh, Benny en de Copains uit Duitsland? Geen idee. Hij heeft het over zijn skateboard. Aan het einde van deze aflevering van de eh, Zondagmorgen van GoFam. Bananarama. Love in the First Degree. En ervoor eh, natuurlijk iets moois van Benny en de Capins. skateboard, trouwens een sport die nog eh, hartstikke hot is, zou je kunnen zeggen. Want Welke gemeente heeft geen skatebaan niet? het zit erop voor vandaag. Dankjewel voor je gezelschap. Volgende week eh, zondag ben ik er weer bij Leven en Welzijn met een eh, nieuwe aflevering van de zondagmorgen van GoFM. En dan hoop ik dat je er ook weer bij bent en dat je me gezelschap houdt. En ja, dan heb ik natuurlijk weer gezellige muziek en interessante ontwerpen. Ik wens je nog een hele mooie dag, ondanks al dat vocht dat neerdaalt uit de hemel.